10 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Het malafide webwinkels is vorig jaar explosief gestegen. Volgens het landelijk meldpunt internetoplichting moest de politie ruim 400 keer in actie komen tegen illegale verkoopwebsites. In 2016 was dat maar 35 keer. De webwinkels verkochten nepartikelen, leverden bestelde producten niet... of vroegen om creditcardgegevens waarmee later illegaal aankopen werden gedaan. Het blijkt dat vooral in december, rond de feestdagen, veel valse websites werden opgericht die daarna weer verdwenen. De Amerikaanse vicepresident Pence gaat een ontmoeting met de Noord-Koreaanse delegatie tijdens de winterspelen in Zuid-Korea niet uit de weg, maar hij is er ook niet op uit. Pence is vrijdag in Pyeongchang als de spelen beginnen. Hij zei dat de boodschap aan Noord-Korea onveranderd blijft. Het land moet helemaal stoppen met het ontwikkelen en maken van kernwapens. Bij de opening van de Spelen wordt Pence vergezeld door de vader van Otto Warmbier, de student die in juni vorig jaar overleed na anderhalf jaar gevangenschap in Noord-Korea. De AEX in Amsterdam is vanochtend geopend met een verlies van 3,6 procent. Na de opening stegen de beurskoersen weer iets. Ook andere Europese beurzen openden een paar procent in de min. De beurzen van Japan en Hongkong sloten vanochtend met forse verliezen na forse dalingen in de VS. Beleggers maken zich zorgen over het oplopen van de rente en inflatie. Nederland kan illegale migratie ontmoedigen door meer werkvisa te verstrekken aan migranten uit zogenoemde veilige landen. Dat staat volgens de Volkskrant in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. In Zweden en Duitsland krijgen sommige migranten uit Albanië al werkvisa en sindsdien daalde de illegale migratie uit het land. Het weer geregeld zon, in het zuiden meer bewolking en in Zuid-Limburg ook een beetje sneeuw. Het wordt vanmiddag 0 tot 3 graden. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen, min 3 tot lokaal min 8. Ook morgen droog en rustig winterweer met flink wat zon. En dan wordt het middags 0 tot 2 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A10, Koenplein watergasmeer tussen Tuindorp, Oostzaan en Zeeburg, 6 kilometer na een ongeluk. Verder op de A12, Den Haag richting Utrecht... nog 10 minuten vertraging tussen Gouda en Bodegraven... En op de A27 van Breda naar Utrecht nog de rijden tussen knopend Gorkum en Lexmond.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 You stopped the blood, made my head soft. You got my heart in a headlock. You stopped the blood, made my head soft. You got my heart in headlock. You stop the blood, make my head soft, make my head soft, make my head soft, You make my head soft, you make my head soft, you make my head soft.